Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Overstromingen, bosbranden, hittegolven, het wordt alleen maar meer. Het grootste en meest complete klimaatonderzoek tot nu toe is ook meteen het meest pessimistische. Onderzoekers hebben meer dan 14.000 onderzoeken bekeken. De conclusie, het ging de afgelopen duizenden jaren nooit zo hard de verkeerde kant op als nu. Hun rapport wordt door regeringen gebruikt om klimaatbeleid op te maken of dat echt wat gaat opleveren is nog maar de vraag, zegt mijn collega Youssef Abjai. Je kunt je het klimaatakkoord van 2015 misschien nog wel herinneren. Bijna alle landen van de wereld hebben toen gezegd dat ze eh, forse maatregelen willen nemen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. Maar als we eigenlijk naar de afgelopen jaren kijken, dan zien we dat de totale uitstoot van die broeikasgassen alleen maar toegenomen is. Op Schouwen-Duiveland in Zeeland is weer iemand mishandeld door een groep jongeren. Een jongen van 17 werd van zijn fiets getrokken waarna er een vechtpartij ontstond. De politie heeft vijf jongeren tussen de 16 en 21 opgepakt. Dit weekend arresteerde de politie ook al drie jongeren voor mishandeling. Iedereen die dat wil kan binnenkort twee gratis zelftesten bestellen. Deze maand krijg je een brief in de bus waarmee je dat kunt regelen. Het is een cadeautje van de overheid. De bedoeling is dat mensen zo makkelijker gaan zelftesten. En een nieuwe coronagolf na de zomervakantie wordt voorkomen. En bij een nachtclub in Miami kun je meer dan alleen shotjes tequila of vodka bestellen. Er is nu ook een vaccinshotje. Gaat om deze club, heb je misschien wel eens voorbij horen komen in nummers van Drake en Kanye West. Went from Club Palazzo in the bridge Club Live. Tonight Club Live, Louis shots on a Sunday. Running. I just wanna live, Club Live. Club Live. Club Live wil met de actie jongeren overhalen om zich te laten vaccineren. Ook andere clubs proberen de vaccinatiegraad op te krikken. Gevaccineerde feestgangers mogen bijvoorbeeld gratis naar binnen en medewerkers krijgen 200 dollar als ze zich laten prikken. Heb ik het weer nog. Buien trekken over het land. Vooral in het zuiden en oosten blijft er kans op regen vandaag. Soms ook met onweer. Aan zee staat een flinke zuidwestenwind. Het is 17 tot 20 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. De werkzaamheden op de afsluitdijk veroorzaken file op de A7 richting Friesland bij Den Hoever 3 kilometer met een half uur op onthoud.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 Schade door de overstromingen in Limburg die niet wordt gedekt door de verzekering... kan nu worden doorgegeven aan een meldpunt van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En alle 8 miljoen huishoudens in Nederland krijgen vanaf morgen een brief... waarmee ze twee gratis zelftests kunnen bestellen... Doel van de actie is om testen laagdrempeliger te maken, vooral nu vakantiegangers terugkomen. Het weer bewolkt en buien, vanmiddag in het zuidoosten ook met hagel en onweer. En het wordt 17 tot 21 graden. tell me this Now would you die For the one you love Hold me in your arms tonight Have I lost my mind? Well, I don't care. You're here tonight. hero. ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhit. veel gemist van jou. Ik ben nog steeds dezelfde, dus laten we weer gaan. Een nieuwe tijd begint voor ons zoals je zei. Het is ons moment van ochtends vroeg tot avonds laat.